Vorige maand werd al een topambtenaar ontslagen die verantwoordelijk werd gehouden voor de aankoop van veel te duur voedsel voor soldaten. Zelfs zegt Resnikov dat hij aanblijft zolang hij niets heeft gehoord van president Zelensky. Hij erkent de problemen met corruptie, maar wil ze zelf oplossen. Verder zei de minister afgelopen dag op een persconferentie... dat Oekraïne erop is voorbereid dat het verwachte grote Russische offensief deze maand begint. Hoewel nog niet alle westerse wapens zijn aangekomen... heeft Oekraïne volgens hem genoeg reserves om de Russen tegen te houden. Ook president Zelensky zei in zijn dagelijkse toespraak... dat hij nog deze maand een grootschalige aanval verwacht. Premier Rutte noemt de doodsbedreigingen aan schrijver Pim Lammers onaanvaardbaar. Het vrije woord is een groot goed in onze rechtsstaat. Alleen de rechter stelt grenzen, twittert de premier. Lammers werd bedreigd vanwege een fictief verhaal dat hij schreef in 2015... over een relatie tussen een tiener en zijn trainer. Bedreigers noemden hem een pedofilie-activist. Lammers deed aangifte en trok zich vervolgens terug als schrijver van het gedicht voor de kinderboekenweek. Eerder vandaag noemde staatssecretaris Oesloe van Cultuur en Media de bedreiging ook al onacceptabel. De komende week rijden er weer minder bussen en treinen door een staking bij het streekvervoer. Die zal in alle provincies te voeden zijn, maar vooral in de regio Dordrecht, de Achterhoek en in Limburg. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 10 De ANWB waarschuwt voor extra, vooral lokale drukte op de weg. Het weer vannacht vrij helder. Het koelt af naar iets onder nul met in het binnenland kans op mist. Overdag vrij zonnig, vooral in het oosten bewolking.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 Want liefde reken niet, kijk niet achterom. Liefde is blind en misschien wel juist. gaat het nu niet fout. Dus gaat het nu some gonna take just seen it in your eyes, but I. never gonna know me But I know you Singing in our things Can only get better Can only get Can only get Take it all from me You know, I know that things Can only get better punch thing, you see me?